uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn in korte tijd zeker twintig honden plotseling doodgegaan. Nog eens tientallen andere dieren zijn ziek, maar onduidelijk is welke ziekte ze hebben. Een aantal symptomen kwam voor bij alle honden, zoals braken, bloederige diarree en een uiterst agressief ziekteverloop. Alle dieren stierven binnen 24 uur nadat ze ziek waren geworden. In eerste instantie werden vooral honden in de regio Oslo het slachtoffer, maar de ziekte heeft zich inmiddels verspreid over het hele land. Er zijn geen aanwijzingen dat de honden zijn vergiftigd. Albert Heijn roept iedereen die een bepaalde maaltijdsalade met tonijn heeft gekocht... op om die terug te brengen naar de winkel. Tijdens kwaliteitscontroles is de listeria-bacterie in de salade gevonden. De bacterie kan voedselinfecties veroorzaken. Het gaat om de maaltijdsalade ei tonijn... met een houdbaarheidsdatum van 7, 8 of 9 september. Vooral jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen... en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen gevaar. In tegenstelling tot andere bacteriën kan listeria groeien... in een koud en vochtig klimaat, zoals de koelkast. Op het filmfestival van Venetië heeft de film Joker van Todd Phillips de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker, de geduchte tegenstander van Batman. Het militaire drama An Officer and a Spy van regisseur Roman Polanski over antisemitisme kreeg de grote juryprijs. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst omdat Polanski vanwege de MeToo-affaire niet welkom was op het festival. België vraagt Suriname om de uitlevering van een Surinaamse Nederlander... die jarenlang aan het hoofd stond van een bende smokkelaars... die vanuit de Dominicaanse Republiek drugs smokkelde naar België. Rudo M. is in België bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens Belgische media zit hij sinds een maand vast in Suriname. Eveneens voor een drugsmisdrijf. Het weer. De buiigheid neemt vooral in het binnenland af. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 10 graden. Morgen zon en wolkenvelden met in het westen en noordwesten een enkele bui. In het oosten en zuidoosten is het vaker nat. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed.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 You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you, deep inside of you, deep inside of you, deep inside of you. Vibes. Hosted by DJ Malzo. the way I'm breathing.